Twee uur. Jan van der Putten met het armatuur Schippers komt in elk geval vandaag niet met een eindverslag. Gisteren werd duidelijk dat D66 en ChristenUnie niet met elkaar willen praten over samenwerking in een kabinet. D66-leider Pechtold wilde er ook niet verder met de anderen over praten. Vanmorgen ontbrak premier Rutte bij het kabinetsberaad. Hij zou met Pechtold over de impasse hebben gesproken. De Italiaanse kustwacht heeft bij een reddingsactie voor bootvluchtelingen op de Middellandse Zee meer dan 30 doden geteld. Ze hoorden bij een groep van 1700 die in 15 boten de oversteek van Libië naar Italië probeerden te maken. Volgens de Italiaanse kustwacht vielen zo'n 200 mensen in het water toen een van de schepen gevaarlijk zijn maakte. De schepen bevonden zich op dat moment zo'n 60 kilometer uit de Libische kust. Onder de verdronken vluchtelingen zouden ook kleine kinderen zijn. In Groot-Brittannië zijn nog eens drie mannen opgepakt in verband met de aanslag in Manchester. Ze werden in het zuiden van de stad gearresteerd. Ook gisteren was er een arrestatie. De Britse autoriteiten gaan er steeds meer van uit dat de dader van de aanslag hulp had. Minister Rudd van Binnenlandse Zaken zei bij de BBC dat de dader in beeld was bij de inlichtingendiensten. Hij was kort voor de aanslag nog in Libië en Rudd zei dat hij waarschijnlijk niet alleen handelde. Wethouders hoeven niet meer verplicht te verhuizen naar de gemeente waar ze gaan werken. Minister Plasterk wil in de wet regelen dat gemeenten de vrijheid krijgen om van die regel af te wijken. Nu geldt voor wethouders het zogeheten woonplaatsvereiste. Als ze van buiten komen en niet meteen een huis hebben, moet de gemeente ontheffing verlenen. Die moet elk jaar worden verlengd. Volgens Plasterk kan van die regeling politiek misbruik worden gemaakt. Het weer in het zuidwesten de meeste zon, in het noordoosten de meeste bewolking en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB. Files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten, 9 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten... En vanuit Apeldoorn naar Amsterdam op de A1 bij Hoevenlaken 4 kilometer, vertraging bijna 30 minuten.